Maar nu eerst het NOS nieuws van... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en Spijkenisse 4.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 het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.